uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Premier Rutte noemt het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie slecht nieuws. Het wordt nooit meer zoals het was, zei de premier voor het begin van de top... waarop de brexit-deal tussen de Britten en de Europese leiders bezegeld wordt. Rutte riep het Britse parlement op om in te stemmen met de brexit-deal. Volgens hem ligt er een acceptabel pakket dat de schade beperkt, ook voor de Britten. En ook voorzitter Juncker van de Europese Commissie sprak van de beste deal voor de Britten. Hij denkt dat het Britse parlement ermee zal instemmen. Het Malinese leger heeft de dood bevestigd van Amadou Koufa... een van de leiders van de voornaamste terroristische beweging in Mali. Een legerwoordvoerder meldde dat Koufa is omgekomen... bij een actie van Franse militairen afgelopen donderdag in Centraal Mali. De Franse regering zegt dat daarbij zeker 30 extremisten zijn gedood. Frankrijk heeft duizenden militairen gelegerd in Mali. Nederland trekt zich volgend jaar terug uit dat land. Brand heeft een autobedrijf in Latrop in Overijssel grotendeels verwoest. De helft van het pand aan de Dorpstraat is in de as gelegd. Niemand raakte gewond. Zo'n 40 brandweerlieden konden voorkomen dat ook het andere deel van het autobedrijf door de brand werd verwoest. Of ook auto's in vlammen zijn opgegaan is niet bekend. Vanwege de brand waren wegen in de omgeving van het Overijsselse dorp boven Oldenzaal enige tijd afgesloten. Kjeld Nuis heeft bij de wereldbeker schaatsen op het buitenijs in Tomakomai in Japan de dubbel binnengehaald. De 29-jarige Nuis schreef vandaag de 1000 meter op zijn naam, voor Kai Voorbij en Thomas Krol. En gisteren won Nuis al de 1500 meter. Toen was ook het podium volledig Nederlands met Patrick Roest als tweede en Thomas Krol als derde. Het weer. Het wordt een bewolkte dag en het voelt fris aan. In de loop van de dag kan er een spat regen vallen...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 Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.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 How do you like your eggs in the morning? I like mine with a kiss. Up or down? Never frown zijn gekluisterd. Een goede ochtend. Vandaag weer de zoveelste aflevering van een van de langst lopende onderdelen van ZFM Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Wij begonnen, ik begon met Mulder en Mulder zoals altijd. Het legendarische trio dat niet meer is. Maar we kunnen gelukkig nog heel veel cd's beluisteren. Vandaag, wat staat op het programma? Heel veel vocalen. Dames en heren die zingen. En eh, daardoorheen verweven een blok met allemaal stukken van eh, Duke Ellington. Ja, en daar gaan we mee beginnen. Nat King Cole, die zingt een prachtig stuk van Ellington... Mood Indigo. You shoes while I sit and sigh. Go long blue. Always get that mood indigo since my baby said goodbye. in the evening when lights are low. I'm so lonesome I could cry. Cause there's nobody who cares about me. I'm just a soul who's bluer than blue can be. that mood indigo. I could lay me down and die. You Sit inside. Go gray and cloudy. Then the rain begins to fall. Pitter patter, pitter patter. Love is gone, so what can matter? No sweet lover man comes to call. When Johnny gets blue, he breathes a sigh of sadness like the wind that stirs the trees. Wind that sets the leaves to swaying like some violin playing weird and a haunting amazing. That's how he got his name. Since that sad affair, he's lost his smile, changed his style. Somehow he's not the same. dreams will rise up where his other dream fell through. Hurry, new lover, hurry here to kiss away each lonely tear and hold him near when sunny gets blue. That's how he got his name. Since that sad affair, he's lost his smile, changed his style. Somehow he's not the same. but memories will fade, and pretty dreams will rise up where his other dream fell through. Hurry, new lover, hurry here to kiss, kiss, kiss away each lonely tear, and hold him miskenbaar Miss Sarah Vaughan. En uh, ik ga nog een stukje van haar laten horen. Een eh, stuk dat in vele varianten ook in de popwereld is verschenen. Maar door haar wordt gezongen in een prachtige jazzy uitvoering. The More I See You. the more I see you. The more I want you. Somehow this just grow Zijn we wakker of niet? Dat was uh, het orkest van Stan Kenton... met een eh, klassieker van Ellington. Don't get around much anymore. We gaan nu naar de Bossa Nova. En dan laat ik graag horen een prachtig stukje... gespeeld en gezongen door Louis Henrique. Louis Henrique. Eh, opname 67... Met een prachtige... Eh, volgens mij doet hij niet zelf, maar iemand anders die dan de tussenstukjes bromt. We gaan luisteren naar Maskenada. eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal você não vai querer que eu chegue no final. Trapunte punte chikunde bunda Sumbada sumbada bodumba yolunde Yalla ya ya ya en een, met een compositie van Ellington Passion Flower. dan gaan we nu naar het orkest van Nelson Riddle. En dat is al op zich al heel wat. Maar als daarbij natuurlijk ook gezongen wordt... door de grootmeester zelf, Mr. Sinatra... en het is, betreft ook nog eens het nummer Nice and Easy... dan eh, is alles meer dan perfect. Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall in love. Hey, baby, what's your hurry? Relax and don't you worry. We're gonna fall. make all the stops along the way. The problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be a crime. stops along the way. The problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be a crime. Cause nice and easy does it Nice and easy does it. Nice and easy does it every time. Like the man says one more time. Nice and easy does it. Nice and easy. Mr. Sinatra himself. We gaan weer een stuk van Ellington laten horen. Op dit moment klinken er in, nog in vele gebedshuizen in Nederland... ongetwijfeld prachtige orgelklanken... maar die zijn toch allemaal weer anders dan de klanken van het orgel van Jimmy McGriffin... in een eh, prachtige Ellington-compositie in een, melon, in een mellow tone. waren nou, ze maar met z'n zevenen. Een prachtige, beroemde compositie van Ellington in de melatoon. Met een groep waarin de Hammond-organist Jimmy McCreef zich naar hartelust kon uitleven. We gaan naar de intimiteit van een kwartet, een begeleidingskwartet uit Denemarken. En die begeleiden, dat, eh, de heren van dat orkest begeleiden, Lisette Flanov En zij speelt en zingt een stuk van uh, de gebroeders Gershwin... Our Love is Here to Stay. It's very clear Our love is here to stay Not for years whatever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies and in time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we responses was uh, Lisette Flanoff met een uh, Deens begeleidingskwartet. We gaan verder met uh, Ellington. Dat was een beetje het thema, zeker van het eerste uur. En nu ga ik opzetten een cd met louter Nederlandse Veen, Bernard Berghout, klarinet, Frits Landersberg op de vibrafoon... Jeroen Koning op de gitaar. Frans Bouwmeester op de bas. Bob Dekker op het slagwerk. En dan heb ik het over de compositie Caravan. langzaam verdwijnt de karavaan. Deze prachtige compositie van Duke Ellington. ZFM Jazz zendt elke zondag live uit... tussen 10 en 12 vanaf de Tolweg 10A. Hm? Ja. En eh, iedereen is welkom om hier langs te komen. Al of niet met uh, eh, cd onder de arm of eh, een plaat. En is welkom om hier die te komen bespreken... of überhaupt over de muziek te praten. Wij zijn ook constant op zoek naar eh, mensen die het leuk vinden... om hier af en toe eens platen te draaien... of eh, hun, eh, uit hun cd-kast een verzameling mee te nemen... en dat hier te presenteren, al of niet, met een collega. Het kan allemaal. En we, je kan ook mailen naar CFM. Kijk op de website en alle gegevens staan daar. Zo heb ik al meerdere keren uitgenodigd. Een eh, vaste fan op een adres in de Koninginnenbuurt. En daar kreeg ik de volgende mail van... zeg, ik heb helemaal geen zin om zo ver daar naartoe te komen. Kun je niet gewoon wat draaien? En je weet wel, iets van Nana Simone, dat is altijd goed. Nou, ik heb een, eh, een compositie wederom van Duke Ellington... Nina Simone. En die zingt samen met de Malcolm Dot Singers het stuk... It don't mean a thing if it ain't got that swing. Of je op je wenken bediend wordt. makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you got. Don't mean a thing, all you gotta do is swing. secret, sweetheart. Give that rhythm everything you got. Don't mean a thing if you can't swing. Don't mean a thing if you can't sing. Sing your song all day long. Nou, is dat, eh, is dat verwinnerij of is het geen verwinnerij? Het eerste uur ZFM Jazz zit er alweer bijna op, luisteraars. Hierna krijgen we reclame en nieuws. En dan nog een vol uur ZFM Jazz met weer allerlei prachtige dingen.